uur. Kees Groot met het NOS-journaal. Sinds het begin van de oorlog in Syrië zijn volgens de VN zeker 730 artsen en verpleegkundigen omgekomen bij aanvallen op ziekenhuizen en klinieken. Secretaris-generaal Ban Ki-moon zei in de VN-veiligheidsraad dat de opzettelijke aanvallen op medische instellingen oorlogsmisdaden zijn. De Veiligheidsraad nam vandaag unaniem een resolutie aan die alle partijen in Syrië opdraagt om ziekenhuizen en medisch personeel te beschermen. Ook vandaag werd in Aleppo een kliniek geraakt door een raket. Een grote brand in een papierloods in het Groningse Scheemda zorgt voor een grote rookontwikkeling. Bewoners in de wijde omtrek moeten uit de rook blijven, de ramen en deuren dicht doen en de ventilatiesystemen binnen uitzetten. Wegen in de directe omgeving zijn afgezet. Er zijn veel hulpdiensten onderweg. De papierloods staat op een industrieterrein in Scheemda. De oprichter van de anti-islambeweging Pegida is veroordeeld wegens opruiing. Een rechter in Dresden acht bewezen dat Loets Bachman vluchtelingen op Facebook V en rotzooi heeft genoemd. Het OM had zeven maanden cel geëist. De rechter legde een boete op van bijna 1000 euro. Bachman ontkent dat hij de berichten heeft geplaatst. Hij zegt dat iemand anders zijn naam heeft gebruikt. De Pegida-voorman werd eerder veroordeeld voor diefstal en drugshandel. In een buurt in Ede is per direct een samenscholingsverbod van kracht. Burgemeester Van de Knaap wil op die manier iets doen aan de overlast van jongeren die rondhangen bij een voormalig winkelcentrum dat binnenkort wordt gesloopt. Auto's zijn in brand gestoken, ruiten ingegooid en agenten bekogeld met stenen. Het gaat om een groep van 50 tot 60 jongeren tussen de 12 en 22 jaar. De ongeregeldheden zouden zijn ontstaan na de sluiting van een Marokkaans jeugdhonk in Ede. Het weer, het is helder en droog. Vanavond en vannacht koelt het flink af. In het binnenland kan het zelfs licht vriezen. Morgen overdag veel zon en maximumtemperaturen van 13 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen nog steeds veel vertraging tussen Beverwijk en Knoop het Rotterpolderplein in 9 kilometer file door een vrachtwagenongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. Op de A16 Breda richting Rotterdam staat bij Knoop het 2 kilometer file door een storing op de A20 hoek van Holland-Gouda aan de Giesebrug. De weg is in beide richtingen dicht, de A20 en verkeer moet omrijden via de zuidkant van Rotterdam. Op de A27 Utrecht richting Gorkum staat tussen Knoop Everdingen en Lexmond 3 kilometer file door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht.